Renate Evers met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteravond rond de EK-wedstrijd Polen-Rusland in Warschau zijn een kleine 140 hooligans opgepakt. 15 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Voor de wedstrijd daagden Poolse supporters de Russen uit waarna ze elkaar in de politie bekogelden met stenen, flessen en vuurwerk. Voor zover bekend zijn er na de wedstrijd geen nieuwe ongeregeldheden geweest. De politie heeft nieuwe tips binnengekregen over de verkrachting eind april van een meisje van zes in Ede. Het tv-programma Opsporing Verzocht toonde gisteravond een reconstructie en een compositietekening van de verdachte. Die is gemaakt op basis van een omschrijving van een vrouw die waarschijnlijk door de verkrachter is lastiggevallen. Later die avond werd in de buurt het meisje van zes verkracht. Bij invallen in de Amerikaanse staten Oklahoma en New Mexico zijn zeven mensen opgepakt voor het witwassen van Mexicaans drugsgeld via renpaarden. De invallen werden gedaan op een racebaan voor paarden en een paardenranch. Leden van het drugskartel zouden miljoenen dollars drugsgeld hebben witgewassen door de aankoop, het trainen en fokken van de racepaarden. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft kritiek op de grensbewaking van de Europese Unie. Die is zo streng dat daardoor volgens Amnesty de levens van vluchtelingen en migranten in gevaar komen. Zo werden vorig jaar vanaf de Middellandse Zee veel vluchtelingen teruggestuurd naar Libië, waar op dat moment hevig werd gevochten. Volgens Amnesty werden die mensen gevangen gezet en mishandeld. De politie van de Canadese hoofdstad Ottawa heeft twee meisjes van 15 aangehouden op verdenking van het opzetten van een prostitutienetwerk. De twee hebben volgens de politie een paar keer drie meisjes van 13 tot 17 jaar onder valse voorwenselen naar een huis gelokt. En van daaruit werden de slachtoffers dan naar andere locaties gebracht voor prostitutie. Het weer, stapelwolken en zonnige perioden wisselen elkaar vanmiddag af en in Limburg kan een bui vallen. Middagtemperatuur ligt rond 17 graden. Dit was het NOS. Dit is Bakker van de ANWB.